Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Ongeveer 5,5% van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat concludeert Bloedbank Sanguine uit een tweede onderzoek onder 7000 vrijwilligers... die deze maand plasma of bloed hebben afgestaan aan de bloedbank. Dat is een kleine stijging vergeleken met het eerste Sanguine-onderzoek van begin april. Toen werden bij ongeveer 3% van de bloeddonoren antistoffen gevonden... Het lijkt erop dat zeker 90% van de donoren nog niet in aanraking is geweest met het virus, zegt Sanguin. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft een demonstratie die voor vandaag is aangekondigd verplaatst. Het protest tegen racisme zou worden gehouden in het centrum op het Schouwburgplein in de stad... maar is nu bij de Erasmusbrug en twee pleinen daar. Deelnemers kunnen op anderhalve meter afstand van elkaar aan de reling van de brug staan... En op die manier is er ruimte voor 4.000 tot 5.000 mensen, zei Abu Taleb in Nieuwsuur. De demonstranten krijgen uitleg, zodat ze weten waar ze moeten staan... en iedereen zich aan de coronaregels kan houden. De politie treedt op tegen mensen die dat niet doen, zei de Rotterdamse burgemeester. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze achteraf bezien... niet de juiste informatie had over het antiracismeprotest van maandag. Dat staat in een brief van de gemeenteraad... waarin ze alle feiten op een rij zet... De organisatie en de Amsterdamse politie hielden rekening met maximaal 300 demonstranten... terwijl er uiteindelijk zo'n 5000 naar de Dam kwamen. Als ze dat had geweten had de demonstratie verplaatst kunnen worden... of over de stad verspreid, schrijft Halsema. Maar dat gebeurde niet, waardoor het zo druk werd... dat mensen zich niet aan de coronaregels konden houden. Het weer, is vrij helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Overdag is er een mix van zon en wolken...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 every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. FM. just one night leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. We can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, hey, yeah 200 shooters on my brother's block, oh, yeah Pedal off the roads like I love it, not, maybe not I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah Won't stop, oh, yeah, never stop Got so many ops, I be mistaken ops for other ops Got so many people that I love out of trouble spots Other than the family, I gotta see the you or me That's just how I think it's either you or me this life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. Two-seat slide, then I hit it double time Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times If it's not the right time, it'll always be another time I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah Solo niggas on a YOLO for real Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it.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 Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Ah, tu parles sur moi, ya air.